buiten het ziekenhuis. Daardoor zouden roetdeeltjes in het luchtbehandelingssysteem zijn gekomen. De problemen vallen ons het ziekenhuis mee. De luchtkanalen zijn schoongemaakt en de filters zijn vervangen. Patiënten en personeel zijn niet in gevaar geweest, zegt het OLVG. Het hulpschip Ocean Viking heeft voor de kust van Libië 170 migranten uit zee opgepikt. Onder hen zijn veel kinderen, vaak niet ouder dan 15. De migranten probeerden in rubberbootjes de Middellandse Zee over te steken naar Europa. Het schip is van Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranee. Eerder deze week kreeg het van Malta geen toestemming om te tanken. Het schip heeft nog voor een week brandstof. Rijkswaterstaat is nog altijd druk bezig met het opruimen van zand op de dijk Enkhuizen-Lelystad. Verwacht wordt dat de Markenwaarddijk pas vanavond om 10 uur weer open kan. Door de stormachtige wind stoven gisteren zoveel zand over de dijk dat Rijkswaterstaat het te gevaarlijk vond voor het verkeer. Stuivend zand is er vaker een probleem. De Markenwaarddijk is onlangs verstevigd met 10 miljoen kubieke meter zand. Er was al gras gezaaid en er waren schermen geplaatst, maar toch waait er geregeld zand op de weg. Het EK wielrennen op de weg in Alkmaar is gewonnen door de Italiaan Elia Viviani. De Belg Yves Lampaard won het zilver en brons was voor de Duitser Pascal Akkerman. In de eredivisie heeft Fortuna Sittard thuis op het nippertje een 1-1 gelijk spel binnengesleept. Heracles was in de 59 e minuut op voorsprong gekomen door een doelpunt van Sylvester van der Water. In de 96 e minuut kreeg Fortuna na een hensbal een penalty, die werd benut door Mark Diemers. Het weer bewolkt, plaatselijk een bui, maar ook wat zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen meer buien, in het binnenland is er kans op onweer. En dan wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A2 Amsterdam richting Utrecht...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 You're right. no. Just me, you, and the stars. Toast to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, fuck, and then we going back to sleep.